finale van een Italiaans duo. Het weer geregeld buien met in het oosten en noorden een grote kans op sneeuw. Het kan glad zijn. Bij een matig aan zeekrachtige zuidwestenwind wordt het 2 tot 4 graden. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate.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 Het SGP-voorstel heeft de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer. Volgens SGP-leider Van der Staaij worden zelfmoorden te weinig als maatschappelijk probleem erkend. De vissersboot met twee Nederlanders aan boord... die sinds gistermiddag vermist wordt op het kanaal... is nog niet teruggevonden. Volgens de Nederlandse kustwacht ziet het er naar uit dat de boot is gezonken. De kapitein en een andere opvarende zijn Nederlanders. De twee anderen zijn een Portugees en een Belg. Als het weer licht is, wordt de zoektocht naar de vissersboot hervat. Terreurgroep Islamitische Staat eist dat Jordanië voor zonsondergang een ter dood veroordeelde Iraakse vrouw vrijlaat. Gebeurt dat niet, dan vermoordt IS een gevangen genomen Jordaanse piloot. Dat zegt een Japanse journalist die ook wordt gegijzeld door IS in een audioboodschap. De echtheid van de video is nog niet gecontroleerd. Jordanië zei eerder akkoord te gaan, maar de ruil is nog niet beklonken. Er rijden vandaag in een groot deel van het land minder treinen... omdat er winters weer wordt verwacht. De NS zet 20% minder treinen in, vooral in de Randstad. In Friesland, Groningen, Drenthe en Zeeland... rijden de treinen wel volgens de normale dienstregeling. Tot nu toe valt de overlast door het winterweer op de weg en op het spoor mee. Er zijn wel problemen op de A2. In beide richtingen zijn ongelukken gebeurd die leiden tot files. Mensen met een persoonsgebonden budget, een PGB, kunnen binnen een paar dagen hun betaling verwachten. Dat heeft staatssecretaris Van Rijn toegezegd. Sinds 1 januari moeten patiënten hun budget bij de Sociale Verzekeringsbank aanvragen. Volgens de Belangenvereniging van Patiënten met een PGB verloopt de uitbetaling chaotisch. Vooral zorgverleners die niet in loondienst zijn moeten hierdoor wachten op hun geld. Het weer, geregeld bij...